Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Centrum van Athene zijn rellen uitgebroken. Betogers die nee gaan stemmen bij het referendum zondag... zijn slaags geraakt met de politie. Na enige tijd was de rust hersteld. In de Griekse hoofdstad wordt gedemonstreerd door zowel voor- als tegenstanders... van een deal met Europa en het IMF. Voor het parlementsgebouw waren vanmiddag duizenden Grieken op de been tegen de bezuinigingen... Tegelijkertijd verzamelden zich voor het oude Olympiastadion duizenden Grieken die in de eurozone willen blijven en zondag ja gaan stemmen. De politie heeft 60 voornamelijk zware vuurwapens gevonden in Brabant en België. Ook werden munitie, handgranaten en ecstasypillen gevonden. Informatie over de wapens was naar boven gekomen in onderzoeken naar Amsterdamse liquidaties. De wapens en drugs werden eind mei aangetroffen. Er werd meteen een onderzoek ingesteld en dat leidde tot een forse wapenvondst in de loods. Nadat de gebruiker van die loods was aangehouden... volgden huiszoekingen in Brabant en België. Naast de tientallen wapens werden duizenden stuks munitie gevonden. Volgens de politie passen de wapenvondsten en de aanhouding... in de strategie om mensen aan te pakken... die extreem geweld of het bezit van aanvalswapens niet schuwen. De schade van de muizenplaag in Friesland is ongeveer 15 miljoen euro. Dat meldt de provincie na twee taxatierondes van het Faunafonds bij getroffen boeren. Het bedrag is een stuk lager dan de 73 miljoen euro die landbouworganisatie LTO had berekend. Met het taxatierapport kunnen de boeren bij de bank aantonen dat ze schade hebben geleden door overmacht. Het zuidwesten van Friesland werd vorig jaar geteisterd door een muizenplaag. Doordat het gras was beschadigd moesten melkveehouders voor miljoenen euro's aan extra koeienvoer inkopen. De boeren waren ook veel geld kwijt aan het herstellen van de weilanden. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm en ook morgen is het erg warm.